Kees Groot met het NOS-journaal. De gasunie heeft een financiële tegenvaller die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Het staatsbedrijf maakte dat bekend bij de presentatie van de halfjaarscijfers. In de eerste zes maanden van dit jaar was het verlies 548 miljoen euro. De oorzaak van de tegenvaller zijn nieuwe regels van kartelwaakhond NMA. Die heeft bepaald dat het Nederlandse gasleidingnet minder waard is dan gedacht. De gasunie mag nu minder geld vragen voor het gebruik ervan met terugwerkende kracht tot 2006. Het bedrijf spreekt van een enorme tegenvaller, ook voor de staat. Nederland wil de komende jaren veel geld verdienen met de doorvoer van gas uit Rusland en het Midden-Oosten. Voor die zogeheten gasrotonde zijn grote investeringen nodig, maar het is onzeker of die worden terugverdiend. Frankrijk heeft de opstandelingen in Libië zo'n 180 miljoen euro gegeven. Het geld komt uit bevroren fondsen van de Libische leider Gaddafi. Volgens de vertegenwoordiger van de Libische opstandelingen in Parijs wordt het geld gebruikt voor voedsel en medicijnen. De Nationale Overgangsraad in Libië, die de opstandelingen vertegenwoordigt, heeft vorige week twee gezanten aangesteld in Europa. Zij zijn nu de enige vertegenwoordigers van Libië in Londen en Parijs. In de plas De Waai in Culemborg is blauwal geconstateerd. Het waterschap Rivierenland adviseert om uit het water te blijven, honden er niet te laten zwemmen en drinken en er ook niet te vissen. Blauwalgen bestaan uit bacteriën die eruit zien als wier. Water dat ermee is besmet is blauwgroen en giftig. juli zijn zo'n 15% meer huizen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars bekendgemaakt. Volgens de NVM is de huizenverkoop gestegen door de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent. Volgens de NVM is de negatieve spiraal op de woningmarkt nu doorbroken. Het weer, het blijft vanavond nog lang aangenaam buiten en ook de nacht wordt niet koud.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 Dat wil nog niet zeggen dat ze doorbraken in de rest van de wereld. Maar ik vond het opvallend genoeg om daar het programma omheen te bouwen. Wat u zojuist hoorde was eh, Love Me Do, de allereerste eh, single van ze die eh, bekend werd en die is uit 62. En dan gaan we nu door met een blokje, ehm, She Loves You, een hele grote hit in Nederland geweest in 63. Dan een Norwegian Wood, een nummer uit 65 van het album Rubber Soul. En tenslotte van deze drie, ja, het is, dat ontkom je niet aan aan dat nummer, Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band uit 67. You know you should be glad With a love like that You know you should be glad say is abrupt afgelopen, want eh, op het album gaat dit direct achter elkaar door. En we hebben dit stukje eruit gepikt, "Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, van de gelijknamige album uit 1967. En dat album is absoluut een, een standaardwerk geworden, eh, waar een heleboel eh, artiesten inspiratie van op hebben gedaan. Volgende drie, Day Tripper. Een ja, eigenlijk is het heel erg raar. Want het is de, de flipside van We Can Work It Out. Van de single We Can Work It Out. Maar beide worden genoemd als zijnde uh, de, de hit. Eh, het heeft zeven weken op de eerste plaats van de Veronica Top 40 gestaan. En eh, dat is al wat ik op dit moment even kon vinden. Dan Paperback Writer, ook een hele grote hit eh, uit 1966 van de Beatles. Eh, twee weken op nummer 1 en heeft er negen weken ingestaan. En tenslotte Eleanor Rigby. En dat is weer de flipside van Yellow Submarine dan. paperback writer. Christmas. church where a wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near, look at him working Darning his socks in the night when there's nobody there What does he care, all the lonely people the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. yourself yourself. dat was eh, Bad Boy uit 1965. Het is een uh, Larry Williams song. Daar hebben Beatles wel eens meer eh, nummers van opgenomen. En het stond op het album Beatles 6. Er is een... Een, een, singeltje van uitgekomen. En nou kan je gewoon zien dat niet alles van de Beatles goud werd. Okay. Want uh, Bad Boy kwam niet verder dan plaats uh, eh, 32 in de Veronica Top 40 in 1966. En het eh, heeft er maar vijf weken in gestaan. Oké. Typisch, hè? Dat is ja. typisch, ja. Goed, volgende nummer. Ja, Help van het gelijknamige album. En ook uit de film Help 1965. Dat was een ontzettend groot succes voor de Beatles, die film. En wij hebben de titelsong meegenomen. En dan een van de mooiste nummers vind ik, die ook ontzettend veel gecoverd is. Onder andere door Pieter Sellers. Een hele speciale uitgave is dat. En dat is A Hard Day's Night. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger. nummer 1 in de top 40 van, eh, even kijken, 1964. 20 weken in de Veronica top 40. Ja, toch echt wel een grote hit. It's been a hard day's night. Goed, eh, volgende drie. We gaan er nu weer drie doen. Ehm, de eerste zal zijn Michelle. Eh, Paul McCartney song uit 1966. Een ontzettend grote hit. Vijf weken nummer 1. 16 weken in de Veronica top 40 gestaan. Ik geef het je te doen. Daar zijn heel wat speculanten mee verdient. Dan, um, Eight Days a Week. Ja, een, een, iets typisch, want het is een ontzettend goed nummer ook. Maar niet hoger dan eh, nummer 2 in de Veronica Top 40. En daarna Nowhere Man, een hit uit 1965. Uiteraard een Paul McCartney en John Lennon song. together well, my Michelle. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way I will say the only words I know that you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see or oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you by now I'll get to you somehow Until I do, I'm telling you So you'll understand Michelle, ma belle Sont des mots qui vont très bien ensemble Très bien ensemble I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. I can say, girl, love sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man. You don't know what you're missing. Nowhere to see. Nowhere, man, can you see me at all? Nowhere. isn't he a bit like you and me? nobody Making all his nowhere plans for nobody ja, Nowhereman, Beatles 1965. U luistert nog steeds naar Golden CFM van eh, ja, het eigen lokale radiostation. En we kregen zojuist een heel leuk bericht eh, door. Want eh, onze eigen Dan Leffers is 12,5 jaar bij zijn baas. Gefeliciteerd. <laughs> ja, ja, ja. Dank je, dank je. <laughs> Alsjeblieft. Dank je. <laughs> leuk feestje. Ja hoor. Dat gaat nog komen. En eh, hij gaat straks een biertje kopen met ons. Het is allemaal, komt dat dik in orde. ja. is goed hoor. Goed. we gaan nu even twee nummers doen. Want ik, ik heb een klein foutje gemaakt. Een dubbele fout hoor. Een dubbele fout. Nee, ik heb een nummer dubbel meegenomen. Dat nee, was ik zeg een dubbele fout. Maar eh, we gaan eh, eerst draaien Please Please Me. En dat is de A-kant van het eerste nummer dat we draaiden. Love Me Do. Een hit uit 1962. Vervolgens Yellow Submarine. En dat is weer de A-side van Eleanor Rigby. Die hebben we ook gedraaid. Nou, laat je maar horen dan. In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we sailed unto the sun Till we found the sea of green And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Ik zie Joop de hele tijd swingen hier, oh Joop, dat wil je niet weten. Ja, maar dat is ook ontzettend lekkere muziek natuurlijk, Daan. Helemaal ja, geen probleem. Dat is waar. Ja, ehm, ja het schiet alweer aardig op. Ik heb nog een x-aantal nummers die ik graag wil draaien. Ja, moet je niet veel praten. You've Got The Heart You Love Away. Uit 1965. Uit de tweede Beatles film. En dat was Help. Ah, mooi. Jawel. Dan gaan we nu ehm, daarna draaien Strawberry Fields Forever. Eh, een hit eh, uit 67 en ook, eh, dat is een flipside. En de A-side, Penny Lane, was hetzelfde grote hit. En die draaien we daarna. Heel simpel. Where I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say take you down, cause I'm going to stroke. Penny Lane van de Beatles was dat. Oh, misschien redden we het aan. Dan gaan we gauw door. Yesterday. Hele mooie hit natuurlijk, 1965. Zes weken op nummer 1. 19 weken in de nationale hit parade. Vervolgens With a Little Help from My Friends. En daar ken ik een mooie cover van, jongen. Joe Cocker. We zullen hem een keertje meenemen. En vervolgens Lucy in the Sky with Diamonds van het Sergeant eh, Sgt. Pepper's eh, album. En toen dacht men dat de Beatles aan de LSD waren. Lucy, Sky and Diamonds, afkorting LSD. Het zijn niet waar geweest zijn. Laat me horen. Yesterday All my troubles seem so far away stars, or they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. yesterday Love was such an easy Ja, het klokje van uh, eh, gehoorzaamheid tikt weer. En dat betekent dat wij nog maar uh, één, eh, één nummer kunnen gaan draaien, Daan. Ja, jammer, hè? Ja, dat vind ik jammer. Ja. Maar, ja. maar het is wel een leuke avond geweest zo. Ja, lekker met de jongens hier in de studio, gezellig. Ja. <laughs> Knockout FM is ook al binnen. Ja, die gaan ze meteen u weer vermaken. Ja. Ik ben blij dat ik dan weg kan. <laughs> Zo, neem me niet kwalijk, jongen. <laughs> <laughs> nee. maar Joop, heb eh. je nog wat leuks te melden over het laatste nummer? Het laatste nummer? Ja. ja, dat is een heel apart nummer. Dat is Lady Madonna. En dat is een nummer geschreven door eh, eh, Paul McCartney en John Lennon samen. En het rare van dit nummer is dat dit nummer nergens op een echte album tegenkomt. Kan je nergens vinden. Wel op compilatiealbums, dus met allerlei nummers door elkaar. Maar Lady Madonna staat nergens, en dat is het rare, want die albums van de Beatles, die zijn uitgemolken. Vijf, zes, zeven singles van één album was heel normaal. Die verkochten mhm. als een tierenlied. Ja, we betaalden die toen voor een LP'tje 4,95 eh, geloof ik of zo. En een album was iets van 18 gulden. Maar dit was geen hit toch? Dan, het is, eh, het niet de nummer 1 hit geweest. Eh, hij, is, hij heeft, nummer 3 heeft het gestaan in 1968. Dat wil niet zeggen dat er niks van verkocht is hoor. Oh, genoeg, echt genoeg. En over de hele wereld, want het is wereldwijd uitgebracht. En de heren hebben daar behoorlijk hun tasje mee kunnen vullen. Het zit er weer op. Ja. We deden het graag voor u. Ja, over twee eh, weken zijn we er weer. Twee weken zijn we er weer. Gaan we weer een special doen? Iets? Of, ga, of, ga je, of ga je het allemaal weer eh, apart doen? Dat weet ik nog niet. We zullen wel zien. Misschien nodigen we er iemand uit. Ook, ook, ook, Je You never know how a way Dank u wel voor uw aandacht. Eh, namens Daan Lifferts en mijzelf, Joop van Es, luister nog even naar Lady Madonna.